De naam van minister Hoekstra ging al even rond. En nu heeft het CDA-bestuur hem dus voorgedragen als nieuwe lijsttrekker. Zegt verslaggever Arjen Noorlander. Hij is degene die eh, de partij waarin je afgelopen maanden toch wel kan zeggen... dat de sfeer verziekt is geraakt. Dat de nieuwe leider nooit echt de nieuwe leider is geworden, Hugo de Jonge. Men vond hem niet krachtig genoeg. Men vond, eh, dat, vond dat hij te weinig tijd kon vrijmaken om het CDA weer op de rails te krijgen. Ook was een deel van de partij teleurgesteld dat Hoekstra zich eerst niet kandidaat had gezet nu heeft hij dus alsnog ja gezegd en wordt hij lijsttrekker. De zes mannen die dinsdag zijn opgepakt vanwege een gewelddadige overval bij BN'ers... moeten langer vastzitten in voorarrest. Onder meer Nicky Tutorials en René van der Grijp zijn slachtoffer van de mannen. Een zevende verdachte is vrijgelaten. Tegen hem was niet voldoende bewijs om hem langer vast te houden. Meerdere middelbare scholen hebben besloten om na de kerstvakantie voorlopig alleen online onderwijs aan te bieden... Ze zijn bang voor meer besmettingen als leerlingen weer naar school komen na de feestdagen waarin ze waarschijnlijk veel contacten hebben gehad. De coronabesmettingscijfers lopen weer op en vooral onder middelbare scholieren. En Fortuna Sittard heeft een lekkere avond achter de rug. De club heeft voor het eerst in twee jaar een uitwedstrijd gewonnen. Op bezoek bij Heracles werd het 2-1 voor de Limburgers. En dus is de trainer blij, al zijn er wel een hoop verbeterpunten. Het echt goede gevoel van het spel is er niet. Eh, in onze fase is punten pakken veel belangrijker. En ik weet dat onze groep veel beter kan. Eh, maar dit niveau van vandaag, vooral aan de bal, was gewoon niet goed genoeg. En dan, ja, als trainer ben je ook toch wel gelijk aan het kijken naar dat soort dingen. Maar de blijdschap overheerst uiteraard, want die eh, punten zijn heel belangrijk voor ons. Het is de tweede overwinning van dit seizoen voor Fortuna Sittard. En dan nog het weer. Vannacht kan het een beetje regenen. Morgen grijs en wat motregen, dan zo'n 7 graden.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 I'll never be, I'm the boy who you reduced to tears. Dad, I've been lonely for 27 years. Yeah, that's right. My name's Bob. I'm the one who landed the pop star job. I'm the one who you told Luke, don't touch him.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 Mm-hmm. No. warmte. Kerst. Met ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.